Marnix Jampersen met het NOS-journaal. Jeugdzorg Nederland en vakbond FNV zijn bang dat het kabinet een eigen bijdrage invoert in de jeugdzorg. Afgelopen dag werd bekend dat het kabinet de jeugdzorg wil hervormen... omdat de marktwerking en de overheveling van taken naar gemeenten niet goed hebben uitgepakt. Dat wordt nu deels weer teruggedraaid en het kabinet neemt ook een bezuiniging van 500 miljoen euro op zich... De branche en de FNV willen niet dat daarvoor een eigen bijdrage wordt ingevoerd. Bij een Israëlische luchtaanval op Syrië zijn vijf doden gevallen, melden Syrische staatsmedia. Een van de slachtoffers zou een burger zijn. Ook zouden zeven mensen gewond zijn geraakt. De raketten kwamen volgens het Syrische staatspersbureau neer in het westen van het land. Wat er precies is geraakt is niet bekend, maar mogelijk waren de Israëlische raketten bedoeld voor wapendepots en commandoposten van Iraanse milities. In de Indiase hoofdstad New Delhi zijn zeker 27 doden gevallen bij een brand in een kantoorgebouw. Ook zijn er volgens de brandweer meerdere gewonden. Zeker 50 mensen zijn gered uit het gebouw van drie verdiepingen. Het dodental kan nog oplopen, omdat nog niet het hele pand is doorzocht. De eigenaar van het kantoorgebouw is aangehouden door de politie. De oorzaak van de brand in New Delhi is nog niet bekend. Tennisser Novak Djokovic blijft de nummer 1 van de wereld... dankzij een gewonnen wedstrijd op het Masters-toernooi in Rome. Hij bereikte de halve finales door in twee sets te winnen van de nummer 9 van de wereld... de Canadees Felix Auger-Aliassime. Als Djokovic zou verliezen, zou hij de eerste plek op de wereldranglijst kwijtraken aan de Rus Medvedev. Het weer. Vannacht helder bij weinig wind. Het koelt af naar 7 tot 10 graden. Overdag veel zon, minder wind dan de afgelopen dagen en 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal. Zin in Zandvoort, in Zandvoort. is Zin in ZFM.